uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Rusland heeft de doelstellingen in de oorlog tegen Oekraïne mogelijk naar beneden bijgesteld. Een van de hoogste generaals zegt dat Rusland zich gaat richten op de volledige bevrijding van de Donbass in het oosten van Oekraïne. Bij het begin van de oorlog werden onder meer als doelen genoemd dat Oekraïne een neutrale status moest krijgen en gedemilitariseerd moest worden. De Franse president Macron is bezig met een plan om burgers te evacueren uit de belegerde stad Mariupol. Hij werkt daarbij samen met Griekenland en Turkije en hoopt dat hij Rusland kan overtuigen om zo'n evacuatie toe te staan. Macron wil daarover de komende dagen in gesprek met president Poetin. De meeste gemeenten hebben te weinig sociale huurwoningen, blijkt uit onderzoek van Trouw. Het kabinet wil dat in elke gemeente 30% van alle woningen onder sociale huur valt... maar bijna twee derde van de gemeenten wordt dat doel niet gehaald. Het kabinet wil met de doelstelling zorgen dat ook groepen als statushouders, studenten en arbeidsmigranten een huis kunnen vinden. In Jemen zijn luchtaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad Sanaa en de havenstad Hodeida. Die zijn in handen van de Houthi-rebellen. De aanvallen zijn het werk van de militaire coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië... en zouden een vergelding zijn voor beschietingen in Jeddah. Daarbij werd een oliedepot geraakt, niet ver van het circuit waar dit weekend de Formule 1-race is. Die gaat gewoon door. De drummer van de Amerikaanse rockband Foo Fighters is overleden. Taylor Hawkins was 50 jaar. Hij werd volgens Colombiaanse media doodgevonden in een hotel in Bogota. De band zou daar optreden op een festival. Over de doodsoorzaak van Hawkins is nog niets bekend. Het weer. Het is helder. In het binnenland ligt de temperatuur rond het vriespunt. In het noorden is kans op wat mist. Overdag zonnig en 14 tot 18 graden.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 tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 5 à 10 minuten vertraging... en op de N247 Amsterdam richting Hoorn... Bij Broek en Waterland bijna 10 minuten vertraging... en verderop bij Schaarwoude ook bijna 10 minuten vertraging. Dat komt allemaal door het ongeluk eerder vanmiddag op de A7.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 komt van de hotelschool af. Al de nachten zijn gelakt. Ik heb duizend concurrenten voor de aandacht. In de hotels klas tussen jongens in een pak. Maar misschien wordt zij wat anders voor vanavond. Ja, zij doet super high class. Weet alles van finance. Heeft een super fine ass. En ik loof dat. Ja, ze spreekt vier talen. Drink martinis, als water. En alleen haar ogen zijn al kamers wat moet ik doen, schat? Ik heb niet eens een But we climb a stair every day. Love behind. every day God. sofa. Let me slide in and Wayne Gretzky. Let me see it bounce like a jet ski. Hey, I know you wishing he was like me. Like late night calling me for some good deed.